uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Australië heeft hoge straffen ingesteld voor mensen die vanuit India het land willen binnenkomen. Overtreders lopen vanaf maandag het risico op een boete van tienduizenden euro's en een jarenlange celstraf. Een Australische minister spreekt van een drastische, maar noodzakelijke maatregel. India kampt met torenhoge besmettingscijfers. Zeker 15 coronapatiënten zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in het westen van India. 50 mensen konden worden gered. Het is de tweede brand in een ziekenhuis in India in korte tijd. In een ziekenhuis in Mumbai kwamen ruim een week geleden 13 coronapatiënten om het leven door brand. Een aanslag met een autobom heeft in Afghanistan al zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. De ontploffing was bij een pension. Onder de doden zijn middelbare scholieren en politiemensen. Mogelijk liggen er onder het puin van het pension nog meer lichamen. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. De zorg voor Maradona liet in de laatste uren voor zijn dood te wensen over... blijkt uit een rapport van medische experts. Het voetbalicoon overleed eind november op 60-jarige leeftijd na een hartaanval. Uit het rapport zou verder blijken dat Maradona betere overlevingskansen had gehad als hij in een kliniek was behandeld. Nu kreeg hij zorg in een woning in Buenos Aires. Voor het eerst in 13 maanden is Disneyland in Californië opengegaan. Er gelden nog wel allerlei maatregelen. Zo moeten de bezoekers mondkapjes op en ze mogen niet knuffelen met de Disney-figuren. Ook zijn er voorlopig geen optochten en vuurwerkshows. Vanwege de coronaregels mag er voorlopig niet meer dan 25% van het normale aantal bezoekers komen. Voor corona kwamen er jaarlijks zo'n 19 miljoen mensen naar het Amerikaanse park. Het weer, in het binnenland kans op mist en een temperatuur bij het vriespunt. Overdag kan er lokaal nog een bui vallen, maar verder schijnt op veel plaatsen de zon geregeld.